Doorald Megens met het NOS-journaal. De storing waar het vliegverkeer op Schiphol sinds gisteren last van heeft... is nog niet opgelost. Binnenkomende vluchten lopen nog steeds vertraging op. Vliegtuigen kunnen wel gewoon vertrekken. De oorzaak van de storing is een kapotte kabel. Tientallen vertrekkende en aankomende vluchten liepen daardoor vertraging op. Reizigers die via Schiphol vliegen moeten ook vandaag rekening houden met vertragingen. De politie heeft vanochtend een derde verdachte aangehouden... in de zaak rond de beschieting van het kantoor van het blad Panorama in Amsterdam... Het gebouw werd in juni beschoten met een anti-tankwapen. De politie denkt dat de man van 45 die nu is opgepakt uit Spijkenisse mogelijk de schutter is. Hij is lid van motorbende Kalo Wago. Eerder werden alle mannen uit Rotterdam en de baas van de Woerdense afdeling van Kalo Wago opgepakt. Het is nog lang niet zeker dat Jos B. schuldig wordt bevonden aan de dood van Nicky Verstappen. Volgens deskundigen is de DNA-match op zichzelf niet voldoende. En daarnaast mag die match misschien niet in een strafzaak worden gebruikt omdat het DNA niet is verkregen omdat B verdacht werd, maar vanwege zijn vermissing. De Armeense tieners Hoek en Lili moeten uiterlijk volgende week zaterdag het land uit, hebben ze te horen gekregen. Ze willen graag in Nederland blijven, maar hun asielverzoek is afgewezen. Vorig jaar werd hun moeder al teruggestuurd. Mogelijk gaan de twee nog naar het Europese Hof om hun uitzetting aan te vechten. De man die ervan wordt verdacht dit weekend een politieman in België te hebben doodgeschoten is een Limburger uit Schinnen, meldt Dagblad de Limburger. Volgens de krant was hij met zijn broer en vader naar Spa gereisd voor de Formule 1-race daar. Na ruzie schoot de 36-jarige Ivo T. een agent neer die overleed. T. vluchtte, maar kon later worden opgepakt. Twee andere verdachten zijn in Nederland gearresteerd. Het weer eerst bewolkt, later af en toe zon. Het blijft droog met temperaturen van 20 tot 23 graden.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 de mal a mi cariño tan sincero. Lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Que gano con decir que una mujer cambió mi suerte yesterday. She told me now I'm mad. I got two tickets to the end for my dad.